uur. Kees Groot met het NOS-journaal. In Emmen zijn zes kinderen gewond geraakt toen een luchtkussen omviel. Vijf van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht, de zesde is ter plaatse behandeld. Hoe de kinderen eraan toe zijn is nog niet bekendgemaakt. Het springkussen stond bij een winkelcentrum als onderdeel van een springkussenfestival. Het is niet duidelijk waardoor het springkussen is omgevallen. In een opslag voor elektrische fietsen in Nunspeet woedt een grote brand. De zwarte rookwolken zijn in de verre omgeving te zien. Het pand moet als verloren worden beschouwd. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overspringt naar andere gebouwen op het bedrijventerrein. In het pand liggen veel accu's opgeslagen. Het RIVM meet of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. In een studentenhuis in Utrecht is vanmiddag een dode gevonden. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat het gaat om een jonge vrouw. De politie doet onderzoek en wil nog niets kwijt over de zaak. In Nieuwegein is een man aangehouden na een achtervolging. Volgens buurtbewoners heeft die arrestatie te maken met de dode vrouw in Utrecht. De politie kan dat niet bevestigen. De man die vorig jaar een ruit insloeg van een Joods restaurant in Amsterdam... hoeft van het OM niet terug de cel in. De officier eiste vandaag 52 dagen, gelijk aan de tijd dat hij in voorarrest heeft gezeten. Ook moet de man zich verplicht laten behandelen. De Palestijnse vluchteling uit Syrië viel het restaurant aan vlak nadat de Amerikaanse president Trump had besloten om de ambassade in Israël te verplaatsen naar Jeruzalem. Het weer, vanavond wordt het droog en verdwijnt de meeste bewolking. Vannacht kans op een mistbank. Morgen in het oosten opnieuw kans op een bui. Elders meer zon met af en toe een stapelwolk. Het wordt wat minder... Eh, het wordt wat warmer, pardon, met maxima rond de 27 graden. Richting het weekend verdwijnen de buien volledig en wordt het zomers warm.